De Raad van State kan Wiebes tot een verlaging verplichten... omdat de veiligheid van de Groningers nog altijd niet is gegarandeerd. Op steeds meer plaatsen wordt drugsgebruik in het openbaar, zoals opsteken van een joint, verboden. In ruim 200 gemeenten geldt inmiddels een verbod voor drugsgebruik op straat, in parken en in openbare gebouwen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs alle 355 gemeenten. Volgens deskundigen zijn de gemeenten strenger dan de opiumwet, waarin gebruik van drugs niet verboden is. In het zuidwesten van Japan moeten 800.000 mensen hun huis uit... vanwege extreme regenval en overstromingen. Nog eens 600.000 mensen hebben het advies gekregen... om een veilige plek op te zoeken. Sinds vrijdag is er zo'n 1000 mm regen gevallen. In Nederland valt in het hele jaar gemiddeld zo'n 800 mm regen. Bij het openbaar vervoer in Den Haag wordt tot 10 uur vanochtend actie gevoerd. Personeel van bussen en trams heeft het werk neergelegd voor meer loonsverhoging en vermindering van de werkdruk. Ook de RandstadRail rijdt niet binnen Den Haag. Vervoerbedrijf HTM verwacht dat de bussen en trams aan het eind van de ochtend weer helemaal normaal rijden. Natuurmonumenten gaat minder bomen kappen. De organisatie vroeg om advies aan zo'n 10.000 leden... na steeds meer onvrede over het beleid. Daaruit blijkt dat veel mensen moeite hebben met bomenkap. Als er nu nog bomen moeten worden gekapt... bijvoorbeeld om het landschap te herstellen... dan wordt ergens anders een nieuwe geplant, belooft Natuurmonumenten. Het weer eerst nog vrij zonnig, maar vooral vanmiddag stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 graden in het noordwesten tot 22 in Limburg. Morgen en vrijdag meer zon en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Tegen het einde van de spits gebeurt er een ongeluk op de A7, Hoorn richting Zaandam. Daardoor drie kwartier vertraging vanaf Purmerend. Drie rijstroken zijn dicht.